8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politiebonden hebben besloten dat de CAO-acties voorlopig doorgaan. Als minister van Veiligheid en Justitie van der Steur geen openingen biedt voor verdere onderhandelingen, roepen de bonden alle politiemedewerkers op vanaf 3 augustus alleen nog maar noodhulp te bieden. Dat zegt politievakbond ACP, die zegt dat dit de uitkomst is van overleg met de andere politiebonden. De actie begint met één dag per week en er komt elke week een dag bij. De bonden willen verder praten over onder meer de lonen, toedagen voor onregelmatig werk, piketdiensten en vroegpensioen. Bij de DAF-fabrieken in Eindhoven is een deel van het personeel in staking gegaan. Het protest gaat niet alleen om een betere CAO, maar ook om de hitte in de fabriekshal. Daar is het volgens vakbond FNV soms tegen de 50 graden. En volgens de bond zijn vorige week meer dan 10 werknemers flauwgevallen. DAF meldt dat één persoon in het ziekenhuis is opgenomen, maar kan niet zeggen of dat door de hitte kwam. Verder meldt het bedrijf dat het personeel vanwege de hitte vaker pauze mag nemen. En ook krijgen de werknemers gratis water, soep en thee. De werkonderbreking duurt tot middernacht. De FNV dreigt na de zomer langer dan 24 uur te staken... als DAF het personeel niet tegemoet komt. De Turkse premier heeft verklaard dat de veiligheidsoperaties tegen aanhangers van islamitische staat en Koerdische militanten verder gaan. Tegenover de pers noemde hij IS net zo'n belangrijke bedreiging voor de Turkse veiligheid als radicale Koerden. Bij een grote politieactie tegen terrorisme heeft Turkije vannacht 250 mensen opgepakt. Mensen die zich bij IS zouden hebben aangesloten en Koerdische militairen, militanten. Pardon. Vannacht hebben Turkse F-16's ook voor het eerst aanvallen uitgevoerd op doelen van IS in Syrië. Het weer, vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgenochtend afwisselend zon, wolken en buien. Eerst wordt het nog 20 graden. Geleidelijk gaat het gestaag regenen en fors harder waaien.